Morat Rouakili met het NOS Journaal. Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar... door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken... in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactieken maakt Oekraïne burgerlocaties... tot doelen van Russische aanvallen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek... naar Russische aanvallen op bijvoorbeeld ziekenhuizen. Er bleek dat die aanvallen vaak waren voorafgegaan... door Oekraïense beschietingen uit diezelfde ziekenhuizen. Daarmee schendt Oekraïne het internationaal internationale recht, zegt Amnesty. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in een verklaring. In een woning in Roermond zijn gisteravond twee doden gevonden. Er zou zijn geschoten. Een Limburg schrijft dat het mogelijk een man en zijn ex-partner zijn... die samen in de woning waren. Na de schoten werd de politie gealarmeerd... die uiteindelijk de woning is binnengegaan en de twee lichamen aantrof. Jasper Sillissen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt Sillissen waarschijnlijk komende dag gepresenteerd in Nijmegen. Sillissen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht.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 De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. me y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que en la el no me decía. está en la buena, pero en la mala.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 Yes, Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. darling? How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you?